Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de negen kinderen begint dit schooljaar zonder leraar voor de klas. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Het heeft grote gevolgen voor duizenden kinderen. En in de praktijk eh, betekent dat eh, voor sommige kinderen een vierdaagse schoolweek... Eh, in het voortgezet onderwijs een rooster als gatenkaas, veel lesuitval... en uiteindelijk minder goed onderwijs. Volgens de Onderwijsbond zien we de gevolgen al van het jarenlange lerarentekort. Een derde van de kinderen van 15 is laaggeletterd. Door een storm bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip losgeslagen. Dat botste daarna op een olietanker. Sommige passagiers raakten licht gewond. Op meer plekken in Midden-Europa is er schade door noodweer... en dat slechte weer neemt de komende dagen alleen maar toe... Vooral in de Alpen, zegt weerman Gerrit Hiemstra. De gevolgen hiervan die kunnen grootschalige schade zijn... door overstromingen, door steenlawines en ook door aardverschuivingen. Eh, dus ja, mensen die daar in de buurt zijn, die, die daar wonen... die weten dat natuurlijk dat dat kan gebeuren. Maar zeker als je op vakantie bent, dan is dat echt iets om eh, serieus rekening mee te houden. En sinds vorig jaar krijgen duizenden basisschoolleerlingen een gratis ontbijt of lunch op school. Want goed eten, dat is belangrijk voor de gezondheid en de leerprestaties van kinderen. Maar de boterhammen worden vaak gesmeerd door de juf of meester en die is daar veel tijd aan kwijt. Daarom heeft een basisschool in Dordrecht iets bedacht. De bammetjes worden gesmeerd en belegd door mensen die tijd genoeg hebben, namelijk gevangenen. Je hoort de directeur van de gevangenis. Iedere ochtend eh, voor dag en dauw eh, staan de gedetineerden in de keuken... Eh, de broden te smeren voor ja, te vervoeren naar de kinderen. En daar moet wel even bijgezegd worden dat dit om gedetineerden gaat... die door de detentie heen goed gedrag laten zien... Mhm. en op het punt staan om terug die maatschappij in te komen. Maar en hoe smaken die broodjes? Soms is het een beetje droogachtig of zo, maar meestal was het lekker. Je krijgt het weer nog, dat is ook best wel droog. Uh, vanochtend althans, best wat zon ook. Vanmiddag wel van alles wat.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 Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson, and I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So pie. don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up posh girl get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. you fly away on. Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left us one. Why did you drop that bomb on me? Ooh. So baby, let's get it on.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 Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Alla tu cuerpo Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena.